7 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Twee Reuters-journalisten die vorig jaar in Myanmar werden veroordeeld tot zeven jaar cel, zijn weer vrij. Hun vrijlating is onderdeel van een massale gratieverlening door de president van Myanmar. Meer dan 6000 gevangenen hebben amnestie gekregen vanwege het nieuwe jaar in het land. De twee Reuters-journalisten werden veroordeeld voor hun verslaggeving over de onderdrukking van de islamitische Rohingya in Myanmar. Een veroordeling werd internationaal scherp veroordeeld. Ze hebben meer dan 500 dagen vastgezeten. De EU moet meer aandacht hebben voor Europese defensie, het beschermen van de buitengrenzen en het aanpakken van het klimaatprobleem. Daar pleit minister Wopke Hoekstra van Financiën vandaag voor. Zo wil hij EU-landen die geen vluchtelingen opnemen uit Schengen zetten. Inwoners kunnen dan niet vrij door Europa reizen. Hoekstra ziet graag dat Duitsland hierin het voortouw neemt. Bij een vliegtuigongeluk in Mexico zijn alle 13 inzittenden omgekomen. Het privévliegtuig steeg op vanaf Las Vegas en stortte neer in het noorden van Mexico. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Mogelijk was het slechte weer een factor. In haar woonplaats Houten is zangeres Kinga Ban overleden. Ze was vooral een ster in christelijke kringen. Zo zong ze in de muziekgroep Sela, die moderne kerkmuziek maakt... en in de band van het Pinksterfestival Opwekking. Kinga Ban leed aan borstkanker. Ze was 37 jaar. Tiger Woods heeft de Medal of Freedom gekregen. Dat is de hoogste presidentiële onderscheiding voor burgers in de Verenigde Staten. President Trump noemde Woods bij de uitreiking een legende en uitzonderlijke atleet. Vorige maand won hij voor het eerst in elf jaar weer een major. Na de uitreiking bedankte Woods zijn ouders voor de steun die ze hem gaven. Het weer. In het noordoosten eerst nog wat zon. Later neemt in het hele land de bewolking toe. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen vooral in de ochtend meer regen. En het blijft fris voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord 5 kilometer. En op de N247 van Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland 2 kilometer.